denkt u dat de kans klein is dat het opkopen ook daadwerkelijk zal gebeuren. Stabiel. De Rijksgebouwendienst heeft het hele weekend metingen verricht, maar geen oorzaak gevonden voor de trillingen die het personeel vorige week voelde. De toren werd toen na de melding ontruimd. Tijdens het onderzoek zijn geen nieuwe trillingen gemeten en het gebouw is ook niet verzakt. De Rijksgebouwendienst heeft nog geen idee wat de oorzaak is. De kantoren waar 1500 mensen werken zijn donderdag gesloten. Vandaag wordt besloten of dat zo blijft. Dan het weer, vanmiddag geregeld zon. Het is 20 tot 22 graden. Morgen vooral in het westen veel bewolking en overal kans op een bui. De dagen daarna stijgt de temperatuur naar 25 graden. Dagelijks kans op een stevig aantal buien. Dit was het NOS Journaal. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de ring Amsterdam, de A10 West richting Zaanstad. Voor de Koentunnel 3 kilometer. A13 naar Rotterdam, tussen Delft-Zuid en Lopend Kleinpolderplein ook 3.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 Mocht er met de kabel iets gebeuren, dan zijn de Spelen volgens de Vlaamse media in heel Europa niet te zien. Op dit moment wordt het plein in het dorp vernieuwd en daardoor ligt de kabel gedeeltelijk bloot. De kans bestaat dat het glasvezel wordt geraakt door een graafmachine. De Spelen beginnen over 25 dagen, maar voor de zekerheid worden alle werkzaamheden nu al stilgelegd. Steeds meer gezakte leerlingen kiezen voor het volwassenenonderwijs om alsnog hun diploma te halen. Twee van de drie instellingen voor volwassenenonderwijs verwachten voor het nieuwe schooljaar meer inschrijvingen, blijkt uit een rondgang van de NOS. De schattingen lopen uiteen van 5 tot 25 procent. Door strengere eindexamen-eisen zijn vooral in het VMBO meer leerlingen gezakt. In het volwassenenonderwijs hoeven ze, om een diploma te krijgen, alleen de vakken over te doen die ze niet hebben gehaald. Dit jaar zijn de exameneisen voor VMBO, HAVO en VWO aangescherpt. Leerlingen moeten voor het centraal examen gemiddeld tenminste een 5,5 hebben gehaald. In het noorden van Mali worden nog altijd heiligdommen van soefies vernield.